Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De Israëlische minister Gans wil dat er in september nieuwe parlementsverkiezingen worden gehouden. Volgens hem kan de oorlog in Gaza nu doorgaan en kunnen Israëliërs zich dan in september uitspreken. Het voorstel voert de druk op premier Netanyahu verder op. Gans staat bekend als zijn politieke rivaal en in de peilingen staat hij nu ver voor op Netanyahu. In Jeruzalem is de afgelopen vier dagen gedemonstreerd tegen de regering. De demonstranten willen snel nieuwe verkiezingen. In Westerbork is de gemeente begonnen met het verwijderen van hakenkruisen en teksten vol jodenhaat. Die zijn daardoor onbekenden op de muur gespoten. De associatie met 4045 en alles wat hier in de omgeving is, eh, is, is gebeurd en, en dan dit. Dat is een schok. Dat, dat, is, dat gaat door je hele lichaam als je dit ziet. Dit is een ervaring die ik nog nooit heb gehad. Het is nog niet duidelijk wanneer alle teksten weg zijn. Volgens de gemeente Westerbork is dat nog wel een flink klusje. Televisiepresentator Galit Kassem komt voorlopig niet terug als talkshow-host. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen Kassem en BNN-Vara. In de komende tijd wordt verder gesproken over de toekomst van Kassem bij die omroep. De presentator kwam in opspraak toen het AD schreef dat hij iemand had omgekocht in zijn tijd als advocaat. Zelf ontkende hij dat hij dat had gedaan, maar vandaag gelekte geluidsopnamen wijzen op het tegendeel. En er wordt vanavond weer gevoetbald in een midweekse ronde in de eredivisie. In Utrecht speelde de plaatselijke FC tegen PEC Zwolle. Maar ik wil het even hebben over de wedstrijd eerder vanavond. Heracles Almelo tegen AZ. De Alkmaarders moesten winnen om aansluiting te houden met de top 3... Maar na 20 minuten stonden ze al 1-0 achter. En ongeveer 20 minuten later gebeurde dit toen Heracles een penalty kreeg. Het is de 38e minuut. De mogelijkheid voor Heracles om er 2-0 van te maken. De voorsprong te vergroten. En dat gebeurt bij deze dankzij de koelmoedigheid van Jis Hoornkamp. Daarna trapte AZ weer af, maar die wisten de bal nog geen 5 seconden in de ploeg te houden. En dus AZ nu helemaal van de weg. Dit is Limbombe. Limbombe, moeilijke hoek. Dus, oh, weer een strafschop. Ja, weer een strafschop. Weer omdat de speler van eh, AZ die op zijn benen blijft staan. En ook die penalty ging erin. Daarna werd het nog erger voor AZ. Eindstand 5-0. Dan het weer. Vanavond blijft het even droog, maar s'nachts komt de regen weer terug. Morgen ook weer regen met smiddags kans op hagel en onweer. Dan wordt het 13 graden.